Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Thijs H. heeft een hogere straf gekregen. Hij krijgt 22 jaar en tbs. In 2019 stak hij drie mensen dood. Daar kreeg hij eerder 18 jaar en tbs voor. Maar Thijs H. ging in hoger beroep, vertelt verslaggever Onno Beukers. Dat was omdat hij vond dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Eh, omdat hij op dat moment in een psychose was. Het OM daarentegen ging ook in beroep. Want die wilde een zwaardere straf. Die eiste zelfs 30 jaar cel. Ja, nou, uiteindelijk eh, kreeg hij eerst 18 jaar en is het nu 22 jaar geworden. Eh, door het gerechtshof hier in Den Bosch. Nou, volgens de rechter was hij niet helemaal ontoerekeningsvatbaar toen hij zijn slachtoffers doodstak. Er is nog nooit zo weinig gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om een opkomst van iets meer dan 50 procent. Dat kan misschien komen door de oorlog in Oekraïne, vertelt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Mensen eh, zien in het nieuws natuurlijk vooral ontwikkelingen rond Oekraïne. Er is echt wel duidelijk minder aandacht in de media geweest voor deze campagne. Landelijke politici zetten zich ook minder in voor eh, de lokale politiek dit keer. Dus de oorlog heeft er wel iets mee te maken. Een groot Brits ferrybedrijf ontslaat honderden medewerkers. Het bedrijf zegt geldproblemen te hebben. Volgens de vakbond worden de medewerkers vervangen door goedkope uitzendkrachten. 800 mensen hoorden vanmiddag dat ze hun baan kwijt zijn. Ze werden via Zoom ontslagen. sorry to inform you that this employment is terminated with immediate effect on the grounds of redundancy. Your final day of employment is today. Ja, jullie laatste werkdag is vandaag, zegt hij. En op Amazon Prime kan je binnenkort checken of deze undercover agent uit handen van zijn vijand blijft. Name? Bond. James Bond. Dat is eh, James Bond natuurlijk. MGM, de filmstudio met die brullende leeuw, komt in handen van Amazon. Daarmee worden er binnenkort dik 4000 films toegevoegd. Naast James Bond gaat het bijvoorbeeld om de Pink Panther films, 12 Angry Men... En 12 <laughs> Angry Men en Legally Blonde. Het kost trouwens wel wat. Amazon telt bijna 7 miljard euro neer voor de deal. Het weer nog. Op de meeste plekken schijnt de zon. Alleen in Limburg zijn er wat hardnekkige wolken. Het is koeler dan gisteren en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn flinke problemen op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen heb je drie kwartier vertraging... tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein. Er zijn drie rijstroken dicht, want er is een graafmachine van een aanhanger gevallen. Ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je vast... tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen. Daar lagen banden op de weg. De rijstroken zijn daar intussen wel weer vrij... maar de vertraging is nog een kwartier. En het is druk op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden...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 Not grab your wrist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did from him I could be such a gentleman Plus all my clothes would fit I could be a better boyfriend I don't need to tell you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined it mm -hmm. Ladies first, baby, I am never did. Up all night, I won't quit thinking steal you from him. I could be such a gentleman, plus all my clothes would fit. never would have left you alone here on your own, glued to your phone. Never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day, day, day, day, day, day. has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.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 Oekraïners kunnen binnenkort zonder werkvergunning aan de slag in Nederland, zegt het kabinet. De vrijstelling kan mogelijk op 1 april ingaan. Werkgevers moeten er wel melding van maken dat ze een Oekraïner in dienst nemen. Vanwege de oorlog wordt eind deze maand en begin april een internationale oefening gehouden... met gevechtsvliegtuigen boven de Noordzee en Noord-Nederland. In die twee weken stijgen er twee keer per dag zo'n 30 toestellen op voor een training. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam wil een onderzoek naar de lage opkomst... gisteren bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn stad.